De vijf schaatsers hebben deze zomer de Kazachse nationaliteit verkregen. Vorige maand deden ze mee aan de afstandskampioenschappen in Kazachstan en daar werden ze 1, 2, 3 op de 5 kilometer. De Nederlanders gingen ervan uit dat ze een dubbele nationaliteit bezaten. Maar ze wisten niet dat iemand die vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt... zijn Nederlandse pas kwijtraakt. Volgens de vreemdelingenpolitie verblijven de schaters momenteel illegaal in Nederland omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. Ze kunnen weer Nederlander worden, maar dan moeten ze hun Kazachse pas inleveren. Amerikaanse moslims zijn bezorgd over de gevolgen van de schietpartij donderdag op een militaire basis in Texas. Een islamitische legerpsychiater schoot in Fort Hood 13 mensen dood. Hijzelf is zwaar gewond. Amerikaanse moslimorganisaties hebben de aanslag meteen veroordeeld, maar zijn toch bang voor wraakacties tegen islamitische Amerikanen. Er zouden al tientallen bedreigingen zijn binnengekomen. Een islamitisch congreslid zegt dat het niet gaat om het geloof van de dader, maar om zijn psychische toestand. De aanslag in Fort Hood zegt volgens hem net zo weinig over de islam als de aanslag in Oklahoma in 1995 over het christendom. Bij die actie uit wraak voor een inval bij een christelijke secte vielen 168 doden. Belgische huisartsen zijn vandaag op grote schaal begonnen met de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Veel gemeenten organiseren speciale vaccinatiedagen, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, waar inwoners in groepen worden ingeënt. De risicogroepen in België zijn dezelfde als in Nederland, aangevuld met ouders van jonge baby's. In Nederland zijn de vaccins tegen de Mexicaanse griep afgelopen week verspreid onder de huisartsen. Maandag begint het prikken, al zijn sommige huisartsen daar gisteren al mee begonnen. Maandag komt ook het advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie bij kinderen. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien, later ook kans op onweer. Het is een graad of 9. Morgen droog, af en toe zon en iets kouder. Dit was het NOS.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 tears to laughter. I will do dag 311 in 2009. Nog 54 dagen over. Dit maakt het alweer week 45. Met jou zaterdagmiddag 10 over 12 is het ondertussen. Mooi begin met No More Lonely Nights van Paul McCartney. En daarna natuurlijk Madonna met Jump.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 bright I should have seen just what was there And not some holy light But you crawled beneath my veins And now I don't care I have no luck I don't miss it all that much There's just so someone that was someone else's dream. in Stockholm gevormd. Zij begonnen als ABBA teens en later zijn ze de 18's geworden. Je hoorde Gimme, Gimme, Gimme, Gimme. Nummer wat in Nederland top 40 in 1999 is gekomen op plaats 27. Vier weken erin Bestaan uit Maria, Marie Eleanor Cerneholt. Eh, eh, Amit Sebastian Paul, John Dani Lennevat en Sarah Helena Loemhout. Nou, ik kan het allemaal niet uitspreken, maar als ik zo kijk naar die Marina, Mar Marie Sernehold. Meteen erop Harms die verliefd is. En ik ook overigens. Woe. Mooie vrouw. Nou, we gaan even kijken. Vandaag komt het tot een enkele bui. Tot nog toe is het droog buiten. Het wordt maximaal 10 of 11 graden. Straks na het nieuws hoor je een uitgebreide weeroverzicht van mij. Even kijken. Hey. Ik ben mijn site kwijt. Waar al mijn informatie vandaan? Nou, weet je, dat maakt helemaal niet uit. Sandy Thumb krijg je van me. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. When computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss, and when God save the queen, she turned a white a shade of pale. My mom and dad were in their teens and anarchy was still a dream. And the only way to stay in touch was a letter in the mail. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. The 70s, 70s, 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't record shops were still on top, and vinyl was all that they stopped. And the super in was still drifting out in space. Kids were wearing hand-me-downs and playing games, men kick around, and footballers still had long hair and dirt across their face. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air.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 Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. Stiefel von Schaf. En Clark hoorde met Foreigner Friend. En Pink, uh, Pink met House Ik wil bijna Pink House zeggen. Nou, het loopt wel te houden dit nummer. Hebben ze goed gedaan. Onze dame. Nou, gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is op 7 november in het verleden. Want op 7 november 1991 maakt Irvin Magic Johnson op tv bekend dat hij besmet is met het HIV-virus. En daarom stopt met basketballen. Nou, David Dinkins wordt op 7 november 1989 gekozen als eerste zwarte burgemeester van New York. En op 7 november 1975 ontploft een NAFTA-kraker bij DSM Chemie in de Nederlandse Limburgse Beek. Resultaat 14 doden. 24 jaar lang is verzwegen dat op 7 november 1970 bij Madrid radioactieve vloeistof in de rivieren kwam. En in Oost-Duitsland lol... In Oost-Duitsland rolt op 7 november 1957 de eerste trabant van de sportband. Transportband. Hé, hey, ik af over mijn eigen woorden vandaag. Dat is niet goed. Maar dat gaat wel goed komen. Nou, op 7 november 1944 wordt F.D. Roosevelt voor een vierde termijn als president van de Verenigde Staten verkozen. En op 7 november 1917 komt Lenin via de Russische Oktoberrevolutie aan de macht. Volgens eh, de Russische tijdrekening is het dan 25 oktober. Maar wij noemen gewoon 7 november 1917. Nou, er zijn ook natuurlijk een paar mensen jarig. Net zoals mijn naamgenoot, oh, maar die is dan een dirigent. 46 jaar geworden, Maries Luttekhuis. Nou, Mark Rosset, Zwitser, Zwitsers tennisser, 39 jaar. Jan Vergoor of Hesselink, Nederlandse voetballer, 31 jaar vandaag. En even kijken of er nog een mooie bekende tussen zit. Ja, tuurlijk. Stoppen. Nederlandse acteur. 73 jaar geworden vandaag. En dan gaan we even heel ver terug in het verleden. Een Pools-Frans natuurkundige. Die moeten we kennen, Marie Curie. 1867. Overleden op 4 juli 1934. Nou, dat is alweer een tijdje terug dus. Eh, Alwin Bar, die is op 7 november 2000 overleden. Nederlandse pianist, geboren op 14 februari 1941. En Eleanor Roosevelt, Vrouw van Franklin Roosevelt. Is in 1962 op 7 november overleden, maar geboren op 11 oktober 1884. Nou, ik eh, herinner me dat als de dag van gisteren. Die ogen, als, als je zingt, jongen, ik ben nog nerveuzer toen ik aan keek. Hij is zo knap, hè? Hij is echt een lekker ding. Maurice Mulder. aan de hand. Plots verscheen in beeld een zwarte hand. Vanaf dat moment ging alles fout. Wie is er hier zo stout? Ja, heerlijk. Dan gaat, Rob gaat, dan gaat, dan gaat vragen. Van zet dat eens aan. Nou, dan zetten we dat aan, maar dan blijft de computer meteen hangen, waardoor mijn muziek het niet doet. Nou, net hoor je natuurlijk DJ Ronaldo met de Club van Sinterklaas, Bubbling Remix. En dat allemaal in het teken van volgende week zondag. Maar daar zou ik meer over, want er komt een hele goede vriend van mij naar de studio toe. Want die kan er veel en veel en veel en veel en veel meer over vertellen. Maar nu eerst Lady Gaga. real time. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Nou, dat doen we wel tijdens de Muziek Boulevard. Listen to the music van de Doobie Brothers. voor de Whitney Houston met Million Dollar Bill. Nummer 3 in de Euro Breakdown. Zo direct heb ik nog Pixie Lot voor je klaar aan Boys and Girls. Het regent, zonnestralen en natuurlijk Bluff. Speciaal voor Albert-Jan. Maar ik draaide net al de club van Sinterklaas. Nou, dat had een reden. Want volgende week zondag is de intop van Sinterklaas. En daarvoor heb ik mijn goede vriend. Nee, niet de Sint. Nee. Daniel Leffert in de studio getrokken. Daan, goedemiddag. Goedemiddag uh, Maurice. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Lekker. Mooi. Ik ben druk bezig. Waarmee? Uh, met, met verhuizen. Oh ja, dat is waar ook. Ben je aan het verhuizen? Nee, nog niet. Gaat de hele studio verhuizen? Ja, de studio gaat verhuizen. <laughs> nee, heel grap. Oké. Maar ik ben ook heel druk bezig met, eh, met, met het Sinterklaascomité. Zijn we bezig voor de intocht. Oké, want jij hebt eh, met Sinterklaas eh, wat geregeld. Ja. Lachen. Wat heb je geregeld? Vertel. Nou, dat hij eh, weer in Zandvoort mag binnenkomen. Met, met de burgemeester en met, met, met een heleboel pieten in ieder geval, denk ik. En wanneer gaat dat gebeuren? Zondag. Volgende week zondag. Morgen? Nee, volgende week zondag. Oh, volgende week zondag. november. 15 november, de intocht van Sinterklaas. En komt hij aan met de trein, want dat heb je een keer gedaan, of met de bus? Nee, hij komt als het mooi weer is, komt hij gewoon op strand aan. Met mm, met, als ik zo naar buiten kijk, hè, ja. druppelt het een beetje. Ja, dat weet ik. En eh, dan komt hij gewoon normaal eh, op strand aan. Dus als het zo weer is? Ja. Oké, waar hangt dat vanaf? Uh, ligt, ligt ook aan, aan als, het, als het echt de zee te hoog is, dan komt hij gewoon met een, iets anders aan. Oké. Dan gaan we, wat verzinnen op nog, maar dat, is nog niet bekend. maar, dan eh, maar gaan we wat op verzinnen. Maar we, we willen uitstreven dat Sint met de boot aankomt. Oké, en uh, op RTL 4 is het alweer begonnen. De club van Sinterklaas, volg je dat al een beetje? Eh, mag ik eerlijk zeggen? Ja? Eventjes niet. waarom niet? Omdat ik druk met mijn werk ben ook en druk thuis ben bij Oké, oké. Nou, ik heb het dan één keer gezien. Eh, op die jacht naar de kasteel of zo gaat het over. Ja. Okay. Komen die Pieten ook mee? Dus eh, dat is Koele Piet, Prof Piet, eh, nee, uh, Hulp Piet, Test Piet, Hoge eh, Hoogte Piet. Ik weet dat er een DJ Piet aanwezig is. Een DJ Piet? Ja, en, en een acrobaat Piet. Oké. En één Piet die gaat op de zigway. Op de, op de wie? Op een zigway. Een Segway? Ja. Oh, dat is dat gekke ding op die twee wielen eh, met je evenwicht. Oh ja. Die ja. Is dat niet eh, levens? En, en, en, misschien nog een Piet erbij. Die met, met, uh, met, met z'n tweeën op de zikweg gaan. Oké, okay. levensgevaarlijk. Nou, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook wel. Nee, we gaan het meemaken. Die, Piet heeft dit jaar heel goed geoefend al, denk ik. <laughs> ik hoop het voor in Spanje, In Spanje, want ze hebben in Spanje ook al een zikweg. Ja, zelfs de douane op Schiphol rijdt ermee rond, zag ik eh, toen ik uh, laatst uh, van vakantie terugkwam. Ja. Ik ben nog niet op vakantie geweest, maar ik ben er wel van teruggekomen. Jo, <laughs> echt waar? Ja, echt waar. Hé, hey, maar is 15 november de enige moment dat Sinterklaas hier in het dorp zal rondstruinen? Nee. Met zijn Pietermannen. En Americo is er eigenlijk ook bij? Ja, Americo is oh, er oh, gezellig. bij. Gezellig. Want die, die is al dan in Nederland al. Ja. en dan, we gaan in ieder geval ook Sinterklaas komt 29 november. Komt hij ook. En dan is hier een jaarmarkt op de, op de, hier op het Gassensplein in eh, door het dorp heen. Ja. Het helemaal in En daar eh, is Sinterklaas ook bij. Oké. Dus. dus. 29 november zal de Sint Rons over de wintermarkt. Ja. En 15 november de intocht. Ja. En het wordt helemaal... Hoe laat moet ik waar zijn om Sinterklaas en zijn Pietermannen te kunnen ontvangen? Nou, uh, eh, 12 uur komt hij aan vanuit, eh, gewoon met de boot mee. Als het, als, echt goed gaat. En eh, ze kunnen vanaf eh, half twaalf al, de kinderen kunnen vanaf half twaalf al naar de ratonnen lopen. Want er staat, daar wordt muziek gedraaid en er is een speaker. Oké. En die, die gaat al wat vertellen over Sinterklaas, waar die is en hoe en wat. Oh, heel goed. En dan, is het erop, dan wordt hij verwelkomd om kwart voor één door de burgemeester Nick Meijer. En daarna gaat hij door naar, uh, naar de, eh, de sporthal, kennen we sporthal. Ja, want in de Corver Sporthal is er ook weer een Sinterklaas spektakel. Ja. Ik ben er vorig jaar bij geweest, even kijken. Nou, dat is altijd wel druk, hè? Ja, dat is altijd heel druk. Ik weet niet hoe het nu met de kaarten zijn. Daar eh, heb ik nog informatie over. Ik denk dat er nog wel kaarten zijn, maar ik durf het niet meer te zeggen. Oké. Maar als, je, als je erheen wil met die kinderen, dan kan je ze bij de Bruna halen. En hm. bij de FOMAR in Zandvoort Noord. En het kost? 2,50 euro. Oké. En op is op. Helaas. Op is op? Ja. Is het zo erg? Ja, helaas. Nou, dat maakt niet uit. 15 november in toch voor Sinterklaas Zandvoort. Daniel, dankjewel. graag gedaan. Zie ik jou er ook rondhuppelen of niet? Eh, nee, ik zit eh, ergens anders. Ik moet aan werken helaas. God, wat heb je dus daar nou eh, Ik ben helaas niet aanwezig. Nou, ik probeer wel even te komen kijken op de rotonde. Oké, lijkt me leuk. 12 uur dus.